van 6 uur. Raymond Seré met het nos Bart van U heeft in de rechtbank van Rotterdam een verklaring afgelegd over de moord op zijn zus. Het was volgens journalisten in de rechtbank een onsamenhangend verhaal. Volgens van U wilde zijn zus hem gek laten verklaren. Hij zei ook dat hij niet anders kon en moest kiezen voor zijn eigen leven. Van U had al eerder bekend dat hij zijn zus in januari met messteken om het leven heeft gebracht. En hij wordt ook verdacht van de moord op oud-minister Els Borst. Rivaliserende motorclubs als de Hells Angels en Satudara gaan weer met elkaar in overleg om de rust terug te brengen. Sinds de komst van de bandidos vorig jaar zijn er geregelde gewelddadige incidenten. De bandidos zijn de aardsrivaal van de Hells Angels. Er werden aanslagen gepleegd op het huis van de Limburgse president van de bandidos. En in mei was er nog een vechtpartij in een café in Sittard tussen de bandidos en de Red Devils. Een club die verbonden is met de Hells Angels. Of alle grote motorclubs meedoen aan het overleg is nog niet duidelijk. Meer dan 15.000 mensen hebben een online petitie getekend om een veroordeelde politieagent te steunen. De agent heeft vorige week twee jaar cel gekregen nadat hij een heerl op een verdachte had geschoten. De agent schoot twee jaar geleden als lid van een arrestatieteam op een vluchtende automobilist, maar raakte de bijrijder. Volgens de agent schoot hij uit noodweer. Ook het Openbaar Ministerie concludeerde dat, maar de rechter acht hem schuldig aan poging tot doodslag. Toem gaat in hoger beroep. Liedjeschrijver Wayne Carson is overleden. Zijn bekendste hit is Always On My Mind. Carson zei ooit dat hij het nummer in 10 minuten aan de keukentafel had geschreven. Echt populair werd het liedje pas in de versie van Elvis Presley uit 1972. Hij zong het nummer toen hij met zijn vrouw Priscilla in scheiding lag. Carson kreeg twee Grammys voor de uitvoering van het liedje door countryzanger Willie Nelson. Wayne Carson is 72 jaar geworden. En dan het weer. Alleen in het zuidoosten is nog veel bewolking. Een kans op wat regen, maximaal van 20 tot 25 graden. Vanavond nagenoeg droog. Morgen geregeld zon en droog. En dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat nog altijd 5 kilometer file tussen Duivendrecht en Oud-Zuid door een gaslek bij werkzaamheden. De afrit is ook afgesloten. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maren 8 kilometer file. De andere kant op tussen Veenendaal West en Maren 8 kilometer. Het eh, komt door een ongeluk eh, met een camper. Die is op zijn kop geëindigd tussen Maarsbergen en Driebergen zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht Den Haag staat tussen Bodegraven en Gouda 4 kilometer. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knopen. Prins Klausplein en Delft 5 kilometer file. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht West 4 kilometer. A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld Giesendam 4 kilometer. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Maasluis en Afrit Westerlee 2 kilometer.